Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In het centrum kort na middernacht leek de brand onder controle... maar een uur later leidde het weer op. De brand is overgeslagen naar een naastgelegen woning. Vier huizen werden ontruimd. Er zijn geen gewonden. De burgemeester van Edam-Volendam zegt dat de brand moeilijk te bestrijden is... omdat er veel hout is en de huizen dicht op elkaar staan. Dit wordt een zwart gat in de binnenstad, zei ze tegen NH Nieuws. Alle huizen in Culemborg en omgeving hebben weer stroom. De elektriciteit was bij 24.000 huishoudens uitgevallen... nadat een gevechtshelikopter tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast was gevlogen. Urenlang zaten mensen in het donker. In het getroffen gebied werd extra politie ingezet. Toch kwam het in Culemborg tot vernielingen. Geruchten van plunderingen spraken de hulpdiensten tegen. Bij het helikopterongeluk zijn geen gewonden gevallen. Bondscoach Ventura van Italië heeft zijn excuses aangeboden voor de uitschakeling van zijn ploeg voor het WK. Maar hij ontkent dat hij ontslag heeft genomen, zoals Italiaanse media hadden gemeld. Hij zal opgevolgd worden door Ancelotti. Italië speelde afgelopen avond gelijk tegen Zweden. Doordat de Italianen de uitwedstrijd eerder hadden verloren, mag Zweden naar het WK. Het Italiaanse elftal is viervoudig wereldkampioen en ze doen al sinds 1958 iedere keer mee. Een van de beste scrabbelaars van Groot-Brittannië is voor drie jaar geschorst... omdat hij heeft vals gespeeld. Alan Simmons had letters uit het zakje gepakt en vervolgens weer teruggestopt. Simmons zelf ontkent dat hij heeft vals gespeeld... en zegt dat hij zich tijdens toernooien vooral op het spel moet concentreren... en niet zo bezig is met de regels. Een lid van de Scrabblebond, waar Simmons zelf medeoprichter van is... zegt in een Britse krant dat niemand groter is dan het spel. Het weer op de meeste plaatsen droog en brede opklaringen. In het binnenland kan het vriezen, elders wordt het zo'n 2 tot 5 graden.